Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Turkse premier Davutoglu treedt later deze maand af als premier... en ook als leider van de regerende AK-partij. Dat doet hij op een extra partijcongres op 22 mei... en dan wordt er meteen een opvolger gekozen. Hij maakte zijn besluit bekend op een persconferentie in Ankara. Hij zei dat zijn vertrek niet zijn eigen keus is, maar dat het onvermijdelijk is. Davutoglu wordt vermoedelijk vervangen door iemand die bereid is de koers te volgen die president Erdogan uitzet. Die streeft naar meer macht. Het tijdelijke staakt het vuren in de Syrische stad Aleppo lijkt tot nu toe stand te houden. Sinds vanmorgen geldt er een wapenstilstand, zodat hulpconvooien de wijken in kunnen. Het is de vraag of de belegerde delen van de stad ook echt hulp krijgen, omdat het vaker is gebeurd dat hulpconvooien op het laatste moment werden tegengehouden door regeringstroepen. De afgelopen dagen is het geweld in Syrië weer opgeleid. De gesprongen waterleiding in het centrum van Den Haag is gerepareerd. Aan het einde van de ochtend stonden rond het spui winkels en huizen blank. De brandweer bekijkt of de weg stabiel genoeg is om weer vrij te geven. De 14 bevrijdingsfestivals in het land zijn in volle gang. Er zijn veel mensen op afgekomen vanwege het mooie weer. Premier Rutte gaf aan het begin van de middag het startsein op het festival Groningen... door het vrijheidsvuur te ontsteken. Bevrijdingsdag wordt vanavond afgesloten met het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn daar ook bij. Het safaripark De Beekse Bergen blijft vandaag een uur langer open. Dat komt door de grote belangstelling voor het pasgeboren Afrikaanse babyolifantje Madiba. Meer dan 10.000 bezoekers kwamen erop af. Op de wegen richting het safaripark staan lange files en de parkeerplaatsen zijn overvol. Beekse Bergen vraagt aan mensen die nog onderweg zijn om een andere keer terug te komen. Het weer, veel zon. Het is 17 tot lokaal 20 graden. Morgen en in het weekend opnieuw veel zon. Het wordt dan ook een stuk warmer. Het kan 23 tot 25 graden worden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.